onduidelijk. Eén persoon was op slag dood, de tweede overleed later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten gewond, één van hen is er slecht aan toe. Dan het weer, af en toe regen, in het oosten kans op sneeuw.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 De omstreden 403 meter hoge toren had midden in het historische centrum moeten staan. Niet alleen inwoners waren tegen, maar ook de UNESCO, die dreigde het centrum van Sint-Petersburg... met zijn kanalen en barokke gebouwen van de werelderfgoedlijst te halen. De gouverneur van de regio en initiatiefnemer Gazprom hebben nu besloten dat de toren ergens anders zal worden gebouwd. Waar is nog niet bekend. De beslissing is een nederlaag voor premier Poetin, die de bouw van de toren openlijk had gesteund. Voor het eerst is via Wikileaks een Amerikaans ambtsbericht naar buiten gekomen dat helemaal over Nederland gaat. Het is een verslag van een gesprek dat de Amerikaanse minister Clinton in juli vorig jaar had met haar collega Verhagen. Wagen zegt erin onder meer dat hij ervan uitging dat Nederland op de een of andere manier in Afghanistan zou blijven. Hij zei er wel bij dat er binnen de Nederlandse regering meningsverschillen over bestonden die nog moesten worden opgelost. Ook de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal kwam in het gesprek aan de orde. Verhagen was daar sceptisch over. De Servische leiders vond hij onbetrouwbaar. In Londen hebben protesterende studenten de auto van prins Charles en Camilla belaagd. De studenten gooiden een ruit van de auto in en wierpen verfbommetjes. Het koninklijk paar dat onderweg was naar een liefdadigheidsconcert bleef ongedeerd en kon zijn weg vervolgen. De hele avond voerden studenten strijd met de politie, waarbij aan beide kanten tientallen gewonden zijn gevallen. 22 actievoerders zijn